zit hier ook voor eetverslaving. Welke een verslavingsvrij leven. Steun het werk van De Hoop. Maak uw gift over op Giro 38 38 38 of kijk op dehoop.org. Dank u wel.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 Informateur Rosenthal ontvangt morgen alle partijen die nog in aanmerking lijken te komen voor het vormen van een nieuw kabinet. Nu een centrumrechtse coalitie met de PVV niet meer mogelijk is, lijken de enige twee mogelijkheden een brede coalitie tussen VVD, PVDA en CDA en een Paars Plus kabinet. PVDA, GroenLinks en D66 hebben een voorkeur voor die laatste coalitie. Banken moeten binnenkort over hun transacties mogelijk een toeslag betalen. Die wordt gestort in een speciaal fonds. De Europese regeringsleiders zijn het eens geworden over deze bankenheffing. Met het fonds kunnen in de toekomst noodlijdende banken worden gered, zodat de overheid daar niet meer voor opdraait. Banken moeten ook gegevens openbaar maken over hun financiële situatie en de risico's die ze lopen. De man die gisteravond dood in een uitgebrande flat in Dordrecht is gevonden, was de 60-jarige bewoner. De politie vermoedt dat de man zelfmoord heeft gepleegd. Op het moment dat een deurwaarder hem gisteren uit zijn huis wilde zetten vanwege huurachterstand, was er een explosie, gevolgd door brand. 18 mensen raakten gewond. De zoon van de bewoner zit nog vast op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. De directeur en de bedrijfsleider van een slachterij in het Limburgse Meldersloo zijn veroordeeld tot 100 dagen cel en een werkstraf omdat ze afgekeurd vlees hebben verkocht. Ze lieten varkens slachten die voor destructie bedoeld waren en boden het vlees gewoon voor consumptie aan. Volgens de rechter kwam daardoor de volksgezondheid in gevaar. Op het WK voetbal heeft Frankrijk verrassend met 2-0 verloren van Mexico. En daardoor dreigt uitschakeling voor Frankrijk, dat op het vorige WK nog tweede werd. Als Mexico en Uruguay in de laatste wedstrijd tegen elkaar gelijk spelen, dan gaan deze twee landen door. Behalve voor Frankrijk valt dan ook het doek voor gastland Zuid-Afrika. Het weer, het is helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgenochtend in het zuiden zonnig, later overal bewolkt. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was... je hoort. Zie je het antwoord tussen het I drink on my own I don't speak to nobody I gave away my phone Like a warm drink it saves into my soul Please just leave me right here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 发的。 sky. you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no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

tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. sad. sound.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 wanna sound between the sexes and they'll be